uur. Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. In Frankrijk worden vannacht weer extra agenten ingezet. Dat hebben president Macron en zijn ministers tijdens topoverleg besloten. De afgelopen dagen waren er rellen na de dood van een jongen van 17. Hij werd doodgeschoten door een motoragent toen hij er vandoor ging bij een verkeerscontrole. In de stad waar die schietpartij was, liep het vannacht ook weer uit de hand, vertelt onze correspondent. Daar werden de afgelopen nacht agenten bekogeld met honderden projectielen. Urenlang klonken er daar knallen van explosies. In veel andere voorsteden rondom Parijs gingen jongeren de straat op om auto's in brand te steken... en de strijd aan te gaan met de politie ook. In Lille in het noorden werden een school en een gemeentegebouw in brand gestoken. En heel opvallend ook in het centrum van Parijs, en dat is nog niet eerder gebeurd in het centrum, werden winkels vernield en geplunderd door jongeren. De noodtoestand wordt niet uitgeroepen. Wel rijden er vanavond na 9 uur waarschijnlijk geen bussen en trams meer in heel Frankrijk. Acteur Kevin Spacey staat voor de rechter in Londen... omdat hij wordt beschuldigd van zeven gevallen van seksueel misbruik. De beschuldigingen komen van vier Britse mannen... die tussen 2001 en 2013 met Spacey te maken hebben gehad. Volgens het Britse Openbaar Ministerie zou de acteur de mannen zomaar bij hun kruis hebben gegrepen. Spacey zelf zegt dat hij onschuldig is. Aanvoerders op het WK voetbal voor vrouwen kunnen straks kiezen uit acht verschillende aanvoerdersbanden. Dat doet de FIFA na alle ophef over de One Love band op het WK in Qatar. De vrouwen kunnen straks met acht verschillende banden dus hun steun uitspreken. Bijvoorbeeld voor gendergelijkheid of inheemse volkeren. Maar er is ook gewoon een neutrale band. En het is dringen bij de pomp vandaag, want een heleboel mensen gooien nog eventjes hun tank vol. Vanaf morgen zijn de brandstofprijzen een stuk hoger. Het scheelt 5 tot 10 euro op een volle tank. Dat komt allemaal doordat het kabinet stopt met een belastingvoordeel. En dus gaan morgen de brandstofprijzen weer naar normaal, zegt minister Kaag. Het was altijd voorzien dat we het tijdelijk zouden doen als maatregel... en als onderdeel van een historisch groot koopkrachtpakket. De inflatie staat nu rond de 5,6 procent. Het besluit was om het geleidelijk af te bouwen per 1 juli. En dan nog een keer vanaf 1 januari 2024 wordt de laatste stap gezet. In augustus gaan we weer kijken hoe we de koopkracht kunnen stutten eh, voor 2024. Dus dit hoort erbij. Heb ik nog het weer voor je. Ook vanavond kan er nog een buitje vallen. Het blijft 24 graden. Morgen vroeg is het bewolkt en iets wat regenachtig. Het wordt niet warmer dan 20 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Robert Vriesen van de ANWB. 40 kilometer file staat er in onze regio op de A4 Amsterdam-Den Haag. 10 minuten vertraging bij Roelof Arensveen. En 9 Den Helder-Alkmaar. 5 minuutjes nog bij Bergen.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 Liefde kent toch geen limiet. Gebruik aanbidding als kompas. O oh God, is dit de juiste weg? Ik volgde blindelings de kaarten, zag toen pas wie ze had gelegd. Ik geloof dat ik het zelf was. Ik herkende mijn gezicht.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 De plannen zouden zo'n 6 miljard euro kosten. In Den Haag heeft de jongen van 9 een 6-jarig jongetje bedreigd met een mes dat hij van thuis had meegenomen. De politie was er snel bij en nam het mes in beslag en raakte niemand gewond. De rechtszaak tegen de Amerikaanse acteur Kevin Spacey is vandaag begonnen. Vanmorgen was de eerste zitting in Londen. Spacey wordt verdacht van zeven gevallen van seksueel misbruik van vier Britse mannen. De rechtszaak duurt naar verwachting vier weken. Het weer, vanavond buien en een graad of 15.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 Corazón, mi corazón. Te lo dije bien clarito. Permanece a la escucha. Permanece a la escucha. 12 de la noche en La Habana, Cuba. 11 de la noche en San Salvador, El Salvador. aviones Una de la mañana. zit al uren te staren naar je saaie verhalen.